4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een schoolbus in China zijn zeker 15 kinderen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Volgens Chinese media raakte de bus van de weg toen hij uitweek voor een ander voertuig. In de bus zouden zo'n 30 basisschoolleerlingen hebben gezeten. Behalve 15 doden zijn er zeker 8 gewonden. In China was net een discussie op gang gekomen over de onveiligheid van het schoolbusvervoer. Vorige maand vielen ruim 20 doden bij een botsing van een schoolbus met een vrachtwagen. De politie beschikt over software die geïnstalleerd wordt op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelten is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet. Om wat voor software het precies gaat wil Opstelten omwille van de veiligheid niet kwijt. Afluistermethoden in een woning mogen alleen worden toegepast bij ernstige misdrijven... waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan. Opstelte heeft zich door het Openbaar Ministerie ervan laten verzekeren... dat de software volgens de regels wordt ingezet. De brief van Opstelte is een reactie op Kamervragen van D66, SP en GroenLinks... naar aanleiding van berichten dat de Duitse politie over afluistersoftware beschikt. De VS en Groot-Brittannië hebben positief gereageerd op de belofte van president Medvedev om de verkiezingsuitslag in Rusland te onderzoeken. Vorige week botste de Amerikaanse minister Clinton met de Russische regering... toen ze haar ernstige zorgen uitsprak over de berichten over verkiezingsfraude. Nu noemde zij en haar Britse collega Heek de belofte van Medvedev op een gezamenlijke persconferentie geruststellend. Wel willen ze pas een definitief oordeel vellen als duidelijk is wat de Russische regering met de bevindingen doet. Clinton en Heek zeiden blij te zijn dat de massale protesten tegen de verkiezingsuitslag vreedzaam zijn verlopen. Het weer vanuit het westen regen, langs de kust stormachtig. Vanochtend eerst onstuimig, maar smiddags wordt het wat droger. Temperatuur ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. met Herbert Codé. Goedemorgen, dinsdagochtend 13 december. In dit uur eh, heel veel muziek. Onder andere ga ik straks eh, de kerstsingles die eh, dit jaar allemaal uitgebracht zijn en gepromoot. Even kort doornemen. Ik heb een korte compilatie en daaraan gekoppeld ook weer een, nou toch wel een mooie kerstplaat. Al zeg ik het zelf, van Nederlandse bodem. Ook De Nachtgedachte komt eraan. En zometeen ook muziek van de Radio 1 Week CD. Maar is de oprichter van de 103rd Band. Het is Charles Wright en Express Yourself, 1972. look like when you're doing what you're doing? is what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. able to het nummer vorige week ook gedraaid. Het is de band Lornville en Last. Niet wetende dat het deze week de Radio 1 Week CD zou worden. Uh, ehm, bent bij elkaar gekomen op een bijzondere manier. Producer Guido Albers die heeft een bericht op Facebook eh, gezet, lange tijd geleden... over het vormen van een vrijwillige band. Nou, in zijn netwerk zaten heel wat muzikanten die hadden zoiets van... nou, dat lijkt ons wel wat. Aanmeldingen stroomden binnen en vervolgens is alles uh, ja, eigenlijk zijn rangetje gegaan. En de naam van de band, ook de hoes, is allemaal samengesteld door de computer. Je hebt bepaalde websites, die kunnen namen genereren... en dan kan je bijvoorbeeld de laatste zes letters bijvoorbeeld van een woord... wat gegenereerd wordt pakken en dat is dan de bandnaam. En in dit geval was dat Laurenville. In die band zitten dan bijvoorbeeld mensen als Anneke van Giersbergen... Bertolf, Peter Slager van Bluff en Ilse de Lange. Komende donderdag staat de band eenmalig in het poppodium Hedon in Zwolle. Het heeft geen commerciële bedoelingen, dit project... en um, doen het allemaal voor hun eigen plezier. Ze brengen dus wel een album uit. Waar dat geld heen gaat, dat is mij ook een raadsel. Maar het album heet You May Never Know What Happiness Is. Je hoorde zojuist het liedje Lost van Laurenville. Daarvoor zit ook nog Charles Wright met Express Yourself. En dit is Michael McDonald samen met James Ingram. Jammer be there. en Sebastian van het album Ride About Love was dit I Want The World To Stop. Eh, ik heb, ja, ieder jaar maak ik altijd aan het einde van het jaar zo'n lijstje eh, op met daarin mijn vijf, 15 favoriete platen. 10, dat lukt me al niet. 15, dat, dat, nou, dan heb ik nog iets ruimte. Hè. Dan kan je nog vijf platen extra kiezen. Maar nog blijft het heel moeilijk. Maar dit is toch wel een plaat die daarin blijft staan. Soms zou je de romans als de wereld even stil willen zetten bij bepaalde momenten. Even willen stoppen of juist willen doorspoelen net, wat, nou ja, net in wat voor fase je verkeert, eh, kan ik me voorstellen. Maar Bel en Sebastian, I Wonder The World To Stop... is een van de platen die in mijn, ja, in mijn lijstje staat van het afgelopen jaar 2011. Het jaar is nog niet afgelopen, maar hè, ze blikken altijd terug in december. Zo gaat het dan met muzieklijstjes. En over lijstjes gesproken, deze plaat die staat al zeven jaar in de top 10 van de top 2000... Het is dan eh, ook een van mijn favoriete bands. Zaterdag ga ik ze weer in zien in Rotterdam. Dan staan ze in Ahoy. 6 september 2012. Om de band opnieuw naar Nederland. Dat is nu al bekendgemaakt. Ze geven een concert dan op het Malieveld in Den Haag. En kaarten daarvoor zijn komende vrijdag al in de voorverkoop. Ik heb het over Coldplay, het jaar 2003. Toen kwam deze plaat uit. Klaks. to really live, to just try and Dire Straits hier in de nacht op 1, Radio 1 met Lady Rider uit 1979. Daarvoor ook nog Julian Edwards met Songbird. En daarvoor is dat Coldplay met Clarks. Dan de nachtgedachte. Dat is eigenlijk altijd een plaat, een gedeelte uit een, uit een songtekst, uit een liedje, vertaald naar het Nederlands. Ja, en ik heb, ik heb eh, deze, deze vroege ochtend heb ik eigenlijk een... Eh, ja, ik, heb eigenlijk geen, ik hoef geen vertaling toe te passen. Ik heb een, eh, een lied gekozen van een Nederlandse groep. De groep Skik van het album S'nachts. De groep waar Daniel Loos in zit. Ja, is eigenlijk geen vertaling naar nodig. Nou ja, met een klein Drents dialect zeg ik vooral luister naar s'nachts. Ik kan van alles wel bedenken, waar ik tegen zeggen wil. Ik kan van alles wel bedenken, maar dan heb ik niet veel. Je kan pas veel. Mas animo Curtis Mayfield en Move On Up. Daarvoor zat de nachtgedachte van Skik. En s'nachts met daarin een mooie treffende tekst... Uh, stilte voor de storm, nou, als ik het moet geloven... dan zitten we op dit moment eh, midden in een storm in Nederland... die eh, over ons land raast. Het is geen hele heftige storm, maar windkracht 5, 6 is, is het zeker. Um, dan kerst. Ja, van de storm naar de kerst. Want eh, daar zitten we ook middenin. De kerstplaten, je kan er eigenlijk niet meer omheen. Mariah Carey, Wham, Band-Aid, Chris Ria. Joep van het Hek. Het zijn kerstplaten die... Eh, ja, eigenlijk tijdloos zijn, of je het nou wil of niet. Ieder jaar zijn er heel veel artiesten die graag ook een, eh, een kerstknijter willen scoren. Ik heb een overzicht van recent uitgebrachte nummers. Let's bow down and pray for this celebration. Clap your hands, let's give them hell. Born is king of Israel. Ja, je hoort een versie van eh, Michael Bublé. Er zat een eh, opgepimpte versie van eh, Chris Rea bij, een danceversie. Je hoort ook Mariah Carey, met daarbij dus ook Justin Bieber, All I Want For Christmas Is You. Nou, heel veel kerstliedjes, ja, als je het mij eerlijk vraagt, al die recent uitgekomen liedjes, ja, ja. Ik word er niet heel erg blij van. Maar er is wel een Nederlands gezelschap. Het zijn twee broers. Ze heten Tangerine. Eh, dat is de naam van de groep. Ze komen beide uit Assen en die hebben ook een kerstnummer gemaakt. En dat is dan wel heel mooi. Vergeet de afgelopen anderhalve minuut en geniet van Snowflakes All Around. It's cold these city nights falling on the street. Such a fine, fine sight, so clean and white with them falling on the trees. They are great and bright, these city nights with them falling on your head. Such a good, good way to spend your day with them falling on your sleeve. When they all fall down on the people in this town, they're so light and bright laid a blanket on the ground. When they all fall down on the people in this town, upon their hair and everywhere, snowflakes all around. When they turn to white these city nights, let's go outside and see what a nice, nice light out of the sky falling down on me. When they all fall down on the people in this town, they're so light and bright, no end inside a blanket on the ground. When they all fall down on the people in this town, upon their hair and everywhere. all kinds of things with them, like catch them on your tongue. You can watch them dance up in the air, or grab them when they fall.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 Daarvoor kerstplaat van Tangerine. Twee broers dus uit Assen. de Snowflakes All Around. Muziek is een verheffende kracht wat invloed heeft op het leven van iedere luisteraar. Deze wijze woorden zijn afkomstig uit een BBC-muziekdocument. Een policy die ze in de jaren nou, 30 hebben opgesteld. Tussen 1931 en 1957 zijn er toen de tijd heel wat nummers verbannen van de radio. Bijvoorbeeld Bing Crosby met Deep in the Heart of Texas. Dat was een eh, liedje met een nou, best wel eh, aanstekelijk ritme. Het mocht niet gedraaid worden tussen 9 en 5 vanwege dat opzepende ritme. Dat zou dus in fabrieken zorgen voor te grote afleiding. Met name het meetikken op werkbanken op de maat van de muziek. Ja, en diezelfde Bing Crosby die werd met zijn kerstsong I'll Be Home for Christmas van de radio verbannen vanwege de moraal van het liedje. Het gold ook voor eh, een plaat van Louis Armstrong, Mac the Knife. Dat een nummer geschreven voor een theatervoorstelling, de Drie Stuiver Opera. Drie Stuivers Opera. Het nummer dat mocht eh, vanwege de gangsterrap in die tijd... en de gebruikte termen als messen en bloed alleen gedraaid worden... als er de juiste context erbij verteld werd. Dat het dus om een musical ging en dat het allemaal gebaseerd was op hè, ideeën... en dat het kunstachtig was. Nou, dat liedje, dat laat ik je nu horen. Louis Armstrong dus, Mac the Knife uit 1956. Dig man, there goes Mac the Knife. Mm-hmm. <laughs> the shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Maggie dear? So there's not a trace mm, of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner someone back the knife from a tugboat by the river. A cement bags drooping down. Yes, the cements just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look at you, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. Oh! the line forms on the right, dears. Now that Maggie's back in town, take it, Satch. Uit 1956 hoorde je Louis Armstrong met Mac the Knife. En dit was Dido met White Flag van haar album Live for Rent. Helaas, eh, recent heeft ze nog meegewerkt aan een eh, album voor een 10 eh, Ten Years On. De herinnering aan de Twin Towers in New York. En alle liedjes die op dat album staan, waaronder van Bob Dylan, een song Pink Floyd, John, John Legend en Alanis Morissette. Alles opbrengst van de cd naar de 9-11 Memorial. Zometeen het laatste nieuws met Rashid Vins. Maar nu eerst U2 samen met Mary J. Blige. Is it getting better?